Eefje kunnen met het NOS-journaal. Politieduiker, meisje van 14 uit Duitsland dat sinds gistermiddag werd gezocht. Ze was in de problemen geraakt in het water. Er werd een grote reddingsactie opgezet. De politie heeft de identiteit van het slachtoffer nog niet bevestigd. Bij een vliegtuigcrash in Mexico zijn 85 mensen gewond geraakt. Volgens de minister van Transport waren er 101 mensen aan boord. De meeste inzittenden zouden het vliegtuig op eigen kracht hebben verlaten. Het toestel van Aero Mexico was net opgestegen van de luchthaven van Durango in het noorden van het land. Een woordvoerder van de luchthaven denkt dat het vliegtuig in de problemen is gekomen door slecht weer. Het hagelde toen het toestel vertrok. Apple heeft het afgelopen kwartaal een omzet van ruim 53 miljard dollar gehaald. En dat is zo'n 17 hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel Apple is na de bekendmaking van de cijfers 3% meer waard. De hogere omzet valt onder meer te verklaren door de verkoop van iPhones. Daarvan werden er niet veel meer verkocht, maar Apple verdiende er meer aan doordat ze duurder zijn geworden. In het Engelse voetbal kunnen vanaf komend seizoen niet alleen de spelers, maar ook de trainers een gele of rode kaart krijgen. Bij vier gele kaarten wordt de trainer een wedstrijd geschorst. De maatregel geldt voor bijna alle officiële wedstrijden, behalve in de Premier League. En de Olympisch kampioenen Irene Wust en Esmee Visser hebben een geldschieter gevonden voor de komende vier schaatsseizoenen. Samen met vijf andere schaatsers en twee trainers hebben ze een contract getekend bij de Enschedese investeringsmaatschappij Investos. Hoofdcoach van de ploeg is Peter Kolder. Het weer, het blijft droog en het koelt af tot een graad of 14. In het noordoosten kunnen mistbanken ontstaan. Komende dag begint zonnig, maar er ontstaan ook stapelwolken. In het zuidoosten is kans op regen en onweer. Het wordt 24 tot...